Dit duurt zo'n lange plaat. Die Els plaat die neemt de halve af als in beslag. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. De eerste klas, daar zit je momenteel bij. Bij Radio Els 558. Je hoorde de first class, de Els plaat voor heel deze week uit 1974. De Beats Baby. De is in de borden, de komende karat. Welkom luistervriendjes van Radio Els 558. We zijn er weer eens een keertje. Ferry de Hartog met de Show tussen 6 en 7. Elke werkdag, maandag tot en met vrijdag. En het is buiten al een beetje bedompt aan het worden. Ik heb zelfs al wat regendruppels en zo gevoeld. En het is een beetje aan het afkoelen, want de mooie zomerse dagen schijnen een beetje voorbij te zijn. Ik heb begrepen dat het morgen ook gaat gieten en gaat eh, stortregenen. Dus. En het Pinksterweekend ziet er helemaal niet goed uit. Maar dan hebben we goed nieuws voor jullie, want heel waarschijnlijk, we zijn er nog niet helemaal uit of het allemaal doorgaat gaan we hier weer eens een marathon-uitzending doen van de Vinyl Top 200. Jawel, en dat allemaal op één dag. Dus we beginnen waarschijnlijk s morgens live al om een uur of zeven om je lekker wakker te maken met al die heerlijke gouden oude muziek van gedraaid Allemaal. Maar voorlopig is het nog niet zo ver. We zitten eerst nog even hier met de joh. Wat gaan we allemaal doen? De bekende dingetjes natuurlijk. Wat nieuwsfeetjes zal ik straks voor je opzoeken. We hebben natuurlijk, weet je nog wel, we hebben een weerbericht. En eh, voor, gisteren ben ik de tv-programma's vergeten. Zo ik vanavond proberen om daar erg in te houden. En we hebben natuurlijk prachtige muziek allemaal. Ik had er al iets van op mijn Facebook gezet. En ik heb zo meteen nog even een verrassing voor je. Dat ga ik nu nog niet vertellen, want anders... Eh, eh, ja, dat noemen ze een luisterbinding. Hè? Als ik nou iets eh, zeg van ik ga straks iets vertellen, dan blijven jullie lekker hangen. Zo werkt dat ongeveer. Een beetje gemeen misschien, maar zo gaat het nu. We hebben muziek van de Gypsum Brothers bijvoorbeeld, van Diesel, van T-Rex, de Walkers, dat is het leuk voor vandaag. En Rita Franklin komt voorbij, de Rubets, Johnny Cash, Pieter Tos, Steve Miller Band... Rick James, dat is ook zo'n prachtig plaatje. Maar we beginnen natuurlijk, zoals gebruikelijk, met een plaat van 50 jaar geleden of 1966. Hier is Herman's Hermits en Dandy. Dandy, Dandy, where you gonna go now? Who you gonna run to? All your little life, you're chasing all the girls. They can't resist your smile. Uh -huh. they long for. Dandy, dandy, chatting up the ladies, tickling the fancy, pouring out your charms to meet your own demands, and you turn it off at will.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 You always will be free. Oh jongens, wat een kort plaatje. Je hoorde Hummels Hummels en Dandy uit 1966. Er staan 93 files in Nederland met een totale lengte van 532 kilometer. is best behoorlijk eigenlijk. En een van de langste staat op de A2 amsterdam bos 50 kilometer. Omdat het wegdek in slechte toestand is tussen Apkoude en knooppunt Ouderijn. Dit is Radio Els 558 met Ferry den Hartog. 24 uur per dag. Radio Els. Oude glans komt uit je radio. Ken je dat nog? Ja, <laughs> je hoorde Rick James uit 1985 met Hulo bij Radio Els 558 www.radioels 558.nl. Daar kun je op de webplayer drukken of gewoon even via TuneIn luisteren. Dat kun je er ook vinden op die pagina. Daar kun je trouwens ook de Elsplaat helemaal zien. Eh, een directe link naar YouTube. En je kunt ons natuurlijk horen in het oosten van het land op de AM 1395. De 81-jarige Amerikaan Paul Ketling heeft ruim een halve eeuw na zijn veroordeling wegens moord zijn naam kunnen zuiveren. Het Openbaar Ministerie in New York gaf toe dat de oorlogsveteraan nooit een eerlijk proces heeft gehad. Ketling zat jaren in de cel nadat hij was veroordeeld voor de moord op een schilder die voor de ogen van zijn gezin was doodgeschoten. Een informant van de politie had de veteraan aangewezen als de dader. Hoewel fysiek bewijs ontbrak, werd Kettling opgepakt. Om aan de doodstraf te ontsnappen liet de Amerikaan zich overhalen schuld te bekennen. De rechtbank veroordeelde hem in 1964 tot 30 jaar celstraf. Kettling kwam 10 jaar later vrij nadat de gouverneur besloot het vonnis om te zetten naar de tijd die hij had al vastgezeten. Dus ze hadden toen al een beetje onraad geroken en het is nu uitgekomen dat hij de dader niet kon zijn.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 I sure don't want to hurt no one. De landelijke intocht van Sinterklaas is dit jaar in het Zuid-Hollandse Maasluis. De Goedheiligman en zijn Pieter komen hier op 12 november aan, waar ze in de historische haven worden verwelkomd door burgemeester Edo Haan. Daarna trekt het gezelschap door de historische binnenstad. De burgemeester is vereerd dat zijn stad Sinterklaas als eerste mag ontvangen. Wat een geweldig nieuws voor Maasluis. We zullen Sinterklaas een onvergetelijke dag bezorgen. Een lekker sopje. Wat goede muziek. En je hebt de afwasshow. Radio Els 558. kijken. Pieter Tos en Mick Jagger met Don't Look Back uit 1979. Zullen we het nu gaan vertellen, Els? Ja, we gaan het nu even vertellen. We hadden het op de Facebookpagina al gezet. We hebben een verrassing voor je. Ja. En de, heel veel luisteraars die kunnen dat morgen direct al in hun brievenbus vinden. Gewoon lekker over die oude post krijgen ze dat thuisgestuurd. Helemaal gratis voor niets. Een beetje als bedankje als trouwe, trouwe luisteraars zijnde. Maar mocht dat nog niet het geval zijn, dan mag je natuurlijk een pb'tje sturen met je adres. En eh, je hoeft niet eens een postregel of zoiets op te sturen. Die betalen wij ook nog voor je. En dan krijg je van ons de gloednieuwe Radio Els CQ Show sticker. Ja, drie zelfs. We hebben er eh, drie eh, in voorraad voor iedere luisteraar voorlopig. En we hebben er eh, een, een, een paar duizend, dus we kunnen voorlopig wel even vooruit. En die sticker die kun je natuurlijk al bewonderen op onze Facebookpagina, want die is gemaakt. Het ontwerp is gemaakt door Hans Poelstra. En dat is gewoon een geweldig ontwerp. En daarom hadden wij besloten om daar lekker stickers van te laten drukken. Dus plak die sticker op de lantaarnpalen of waar dan ook, <laughs> waar je maar wil. Als het maar een beetje in het oog valt, want dan kunnen andere mensen ook genieten van al die goede muziek op Radio Els 558.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 Hij blijft leuk, hij blijft leuk. Johnny Cash uit 1969, A Boy Named Sue. Trouwens, Jan Chicago die zit natuurlijk veel aan boord en ik weet zijn waladres niet. Want er moet natuurlijk wel een hele grote sticker op die zender van Radio Els komen. Dus als je even een pb'tje stuurt naar eh, de Facebookpagina van uh, ondergetekende... dan kunnen we je ook een aantal stickers toesturen. De Ava Show. 24 uur per dag de vergeten hits. Goedenavond, dit is Radio Els. soms moet ik deze jongens gewoon even horen. <laughs> Je kan er niks aan doen hoor. Ik vind het prachtig, allemachtig uit de jaren 70. Per u bent natuurlijk met de Jukebox Jive uit 1975 om precies te zijn. Goedenavond. Smakelijk eten als je aan de warme piepen zit. Of eh, als je nog in de file staat, wens ik je daar natuurlijk veel sterkte bij. Ben je een vroege vogel, dan heb je waarschijnlijk al eh, de afwas zelfs klaar. En zit je al lekker onderuit met een bak koffie in de bank. Na de afwasshow te luisteren. Of misschien als het bij jullie nog aardig weer is, zitten jullie misschien nog even lekker buiten. We gaan het eens even wat rustiger aan doen hoor. We gaan naar 1968 toe met het schitterende nummer I Say A Little Prayer. Hier is Arita Franklin. deze tijd doe ik ook altijd even een klein gebedje of Els wel de rum kon brengen. Nou, het is weer gelukt. Ze hebt de rum komen brengen met een klein beetje chocolademelk erbij, want dat hoort er natuurlijk bovenop. En dan is het natuurlijk ook weer tijd geworden voor, weet je nog wel... Het is vandaag 10 mei en dat is de 131ste dag van dit jaar en er komen er nu nog 235. We gaan eens kijken wat er allemaal gebeurde in het verleden. Vandaag in 1932 wordt het Wilhelmus officieel het Nederlandse volkslied. En 22 jaar later in 1954, Bill Haley en de Comets brengen Rock Around the Clock uit. En dat is de allereerste rock'n'roll single die op nummer 1 in de hitparade komt te staan. En vandaag een heel triest bericht uit 2002 vond de begrafenis plaats van Pim Fortuyn, die vier dagen eerder vermoord werd op het eh, Hilversumse Mediapark. Vandaag in 1940, de Tweede Wereldoorlog. Vandaag valt Duitsland, België, Nederland en Luxemburg binnen. En in 1940, ook vandaag in de Tweede Wereldoorlog, als gevolg daarvan wordt Winston Churchill premier van het Verenigd Koninkrijk. Nou, dat waren toen spannende dagen natuurlijk hier in Nederland. En in 1978 vandaag wordt het spookslot geopend in de Efteling. Hebben we geen sport? Nee, we hebben geen sport. Het is helemaal een korte, weet je nog wel, deze keer. Wie zijn er allemaal geboren vandaag? Er zijn er ook al niet zo gek veel. In 1899 was dat Fred Astaire, was natuurlijk een Amerikaans danser en acteur. Hij overleed in 1987. En Kees Pellenaars, wie kent hem nog? Geboren in 1913, overleden in 1988. Hij was een Nederlands wielrenner en ploegleider. En Martin Fortuyn is vandaag jarig. Hij komt uit 1943. Hij is natuurlijk de broer van Pim Fortuyn, die vandaag eh, zoveel jaar geleden in 2002 begraven werd. In 1955 werd geboren Mark David Chapman. Hij was de Amerikaanse moordenaar van John Lennon. Dat staat er een beetje raar, net alsof hij nog andere moordenaars zou kunnen hebben van John Lennon. En vandaag feliciteren we Bono. Hij is natuurlijk van YouTube. Hij komt uit 1960 en ook uit dat jaar komt John Mirimet. Maar die kunnen we niet meer feliciteren. Hij overleed in 2005 als gevolg dat hij een crimineel was en ten gevolge daarvan zelf het doelwit eens een keer werd. En Dennis Bergkamp is vandaag jarig. Hij was natuurlijk een Nederlands voetballer. Hij komt uit 1969. <clears throat> Dan gaan we eens kijken wie er vandaag zijn overleden. Dat, dat is bijna helemaal niks. Ik heb er eentje geloof ik. In 1774 overleed koning Lodewijk de 15e. Hij was natuurlijk eh, ja, koning van Frankrijk. Hij werd 64 eh, jaar oud. Er staat trouwens een fotootje bij. Wat een, een gedoe was het in die tijd. Hè? Om je eigen smorgens aan te kleden. <laughs> Je moet er toch niet aan denken eigenlijk. Eh, het is vandaag bij de Rooms-Katholieke Kerk de dag van Heilige Job. Dan gaan we naar de weerextreme toe. De laagste minimumtemperatuur was min 0,8 graden, dus nog steeds vorst in mei. En dat gebeurde in 1920. En in 1976, was gisteren ook al zo, hadden we de hoogste maximumtemperatuur van 28,9 graden. Ik weet het nog goed, was gewoon een hittegolf toen. In 1980 hadden we de langste zonneschijnduur van 14,5 uur en de langste neerslagduur was in 1972. Toen regende het maar liefst 11,7 graden. Tenminste, dat neem ik aan. neem aan dat er niet 11 en uur sneeuw is gevallen in mei. Alhoewel, je weet het natuurlijk maar nooit. Hè? We gaan gelijk al door met het, uh, het tweeluik natuurlijk. En dat worden twee mooie opnames van de Walkers. Allebei uit 1971, My Darling Helena. En daarna, There's No More Corn on the Braces twee leuk. Nu, nu, nu, nu. tender love to guide me. Oh, my darling Helena, on the beach of Guitarra, tall and slender, there beside me, with your tender love to guide me. In the splendor of the moonlight, covered by the twinkling starlight in the lovely summer June night by the rolling of the sea tide. Wish that it was everlasting. Saw that it's too much I'm asking. Sorrow makes my heart all aching, but you promised to keep waiting. Oh, my darling Helena, on the beach. Must have been my lucky day, make up my mind to go away. To take on a holiday and squeeze a ticket to guitar. I'm blessing my lucky charms, I'm holding you in my arms. You're giving me paradise, you're giving me paradise. Bye-bye. Sevilla. Dit is Radio Els. It was fine, dead man on every turn of the road. Waarom Waar je nog? Nou, bij ons hoor, hier bij Radio Els 558. Het twee leuk voor vandaag uit 1971. Allebei de opnames van de Walkers, My Darling Helena en daarna There Is No More. Corn on the Brazos. er is helemaal geen graan meer. Dolly Parton heeft voor elke gelegenheid een andere pruik. Haar kast puilt dan ook uit van de opzetstukken. Ik heb ze niet geteld, maar als ik moet gokken zou ik zeggen dat ik minstens 365 pruiken heb, aangezien ik elke dag een andere draag. Dat zegt Dolly Parton. Toch heeft de zangeres niet altijd een pruik op. Als ik gewoon thuis ben, dan draag ik ze niet. De 70-jarige Parton moet er verder niet aan denken om haar uiterlijk te veranderen. Ik voel me het prettigst op hoge hakken met pruik en make-up en opzichtige kleding, zoals altijd. Parton, die zichzelf een grote opgemaakte plastic pop noemt, gaat dan ook altijd zo de straat op. Ik zou me een idioot voelen als ik ergens incognito zou komen en ik zou er vreselijk uitzien en niemand zou me herkennen. Ik heb liever dat de mensen zeggen: Oh, ik zag Dolly Parton vandaag. Dat ze zeggen: Lieve help, heb je Dolly Parton gezien? Ze zag er vreselijk uit. Dat zou heel erg zijn voor iemand zoals ik. Ja, het is ongelofelijk. Ja, ze heeft toch wel wat hitjes gehad hè. En 70 eh, jaar en nog steeds volop eh, meedoen overal mee. Wij gaan hier eh, naar T-Rex en die doen niet, niet meer overal aan mee. Nee, helaas niet. Hier is Jeepster uit de 1972 in de Show. In het zuiden zijn veel wolken en lokaal gaan er enkele stevige buien vallen, waarbij ook onweer mogelijk is. Het wordt 19 tot lokaal 25 graden, de zuidoostenwind is matig tot vrij krachtig. In de loop van de avond nemen de buien weer af. Morgen is het in het noorden eerst bewolkt, later schijnt overal geregeld de zon en het wordt maximaal 23 tot 25 graden. In de zuidelijke helft van het land vallen smiddags wel enkele buien met kans op onweer. De oostenwind is vrij matig tot vrij krachtig. Dan gaan we eens kijken naar de rapportcijfers. Wat het weer betreft voor de diverse activiteiten. Het weer krijgt morgen een 4. Het fiets weer ook al een 4. Het strand weer een rode 2. Die is dan helemaal rood gekleurd. En het zeil weer een 6, want er staat wel vrij veel wind. En dat heb je schijnbaar wel nodig om een stukje te gaan zeilen. Hier is Diesel en dat is een geweldige plaat uit 1980 hier bij Radio Els 558. Zoals Charlito Summer Night. Welkom in de Alpha Show. Nog eventjes een klein kwartiertje. iets van doen. Op Radio Els. De non-stop dance. Die gaat hier straks gewoon weer verder hoor. Om 7 uur als deze, dit programma is afgelopen. En dat is het ook al bijna. Uit 1977 hoorde je de Gypsum Brothers met de non-stop dance. Ja, ja, ja, ja. Je hebt voor mij nog te goed even een overzichtje van de tv-programma's op primetime. Op Nederland 1 natuurlijk het journaal om 8 uur en daarna om half 9 op weg naar het Songfestival. En om 9 uur begint het dan echt Eurovisie Songfestival 2016, de halve finale. Dat wordt natuurlijk spannend. Ik weet niet of Nederland vanavond al meedoet, maar moet je maar even kijken. Ik heb geen idee. Op Nederland 2 hebben we om half 9 Brandpunt en om 5 half 10 de tafel van Thijs. En op Nederland 3 hebben we weer 60 jaar Songfestival om vijf voor acht en om 5 over half negen de drie dok van de verloren dochters. Op RTL 4 hebben we natuurlijk GTSD om 8 uur en om half 9 met open armen. En om half 10 Herman en Martijn op de proef gesteld. Om half 9 op RTL 5 hebben we Peter en de Vries weer met het programma Internetpesters aangepakt. En om half 10 deurwaarders betalen of leeghalen. En ik las vanavond eh, zelfs een berichtje dat er een kat werd verkocht door een deurwaarder. Ja, gaat dan wel een beetje erg ver natuurlijk. Op SBS6 hebben we Traumacentrum en om 8 uur en om half 9 NCAS. En dat hebben we weer om half 10. En om half 11 hebben we Hart van Nederland op SBS6. En op RTL 7 hebben we Stop Politie om half 8 en om half 9 Goldfinger. En dat zal denk ik wel de film van James Bond zijn, denk ik. Dus als je daarvan houdt, dan moet je daar zijn. Zo, we houden het gelijk maar voor gezien. We gaan eruit. We gaan op naar het nieuws en weer van 7 uur. En wat de afwasshow betreft, Ace en wederdienen zijn we er morgen weer. Bye bye, zwaai wij. Radio 558 met het nieuws.